Met dit budget kunnen medewerkers de arbeidsvoorwaarden afstemmen op hun persoonlijke wensen. Begin april liepen de onderhandelingen over de CAO nog vast. Toen kwam de Rabobank met een eindbod dat ver onder het mandaat lag dat de vakbonden van hun leden hadden meegekregen. De nieuwe CAO, die de bonden nog moeten voorleggen aan hun achterban, heeft een looptijd van 15 maanden. Bij de Rabobank werken zo'n 40.000 mensen. Informateur Roosendaal spreekt vandaag met alle tien fractievoorzitters. In zijn eerste persconferentie benadrukte hij de ernst van de situatie in Nederland. Niet alleen is de financieel-economische situatie moeilijk, ook is het politieke landschap, zoals u zegt, verpulverd. Hij vergeleek de situatie met die in 1935. Toen was het voor het laatst dat het staatshoofd refereerde aan een moeilijke toestand. Woorden die koningin Beatrix nu ook heeft gebruikt. De damschreeuwer is donderdag op de dag dat hij werd vrijgelaten uit voorarrest meteen weer in de fout gegaan. Hij probeerde op de dam het monument te beplakken. Toen hij door twee toezichthouders van de gemeente werd aangesproken, volgde duw- en trekwerk. Ook riep hij beledigende en discriminerende teksten. De man werd opgepakt en direct weer in de cel gezet. Vrijdagochtend kwam hij vrij. De toezichthouders hebben aangifte gedaan van belediging. Op 4 mei verstoorde de man de dodenherdenking door te gaan schreeuwen. Er ontstond paniek en meer dan 60 mensen raakten gewond. In Zweden zijn actievoerders van Greenpeace opgepakt nadat ze het terrein van een kerncentrale waren opgegaan. Ze wilden daarmee druk uitoefenen op het Zweedse parlement. Dat stemt donderdag over een wetsvoorstel dat de bouw van nieuwe kernreactoren toestaat. Aan de actie van Greenpeace deden ongeveer 40 mensen mee. Volgens een woordvoerder van de centrale vormden ze geen gevaar voor de veiligheid. Het weer steeds meer zon, in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten, graad of 22 in het zuidoosten.